Vijf uur. Wat Waterwalgemoed bij het RWS Journaal. Ongeveer 1500 psychiaters in loondienst gaan morgen staken. Dat betekent dat ze een weekenddienst draaien... en alleen bij spoedgevallen in actie komen. De psychiaters hebben een conflict met hun werkgevers over de pensioenpremie. Ook vinden de actievoerders dat hun vak op allerlei manieren onder druk staat. Vanaf eind maart kan er in de bussen in Amsterdam geen kaartje meer worden gekocht met contant geld. Het GVB is daarmee naar eigen zeggen de eerste stadsvervoerder in Nederland die cash in de band doet. De Amsterdamse trams volgen later dit jaar. Er wordt al langer gesproken over het afschaffen van contant geld in de Nederlandse bussen en trams, omdat chauffeurs vaak worden overvallen. Op 1 januari 2018 moeten alle bussen en trams in Nederland cashloos zijn. De schipper die tegen de stuw bij Graven botste had niet gedronken. Dat heeft bloedonderzoek uitgewezen, meldt de politie. De schipper is een Slovaak van 52. De dag na de aanvaring, eind december, werd de man aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of hij wordt vervolgd. De gevolgen van de botsing zijn groot. Het waterpeil op de Maas zakte fors. En daardoor is de scheepvaart nog altijd deels gestremd... en lagen woonboten in het noorden van Limburg droog. Verzekerings- en pensioendeskundige Alfred Oosenburg wordt de lijsttrekker van de partij Nieuwe Wegen. Oud-PVA-kamerlid Jacques Monash, die de partij heeft opgericht, zei dat het bij Nieuwe Wegen past om een lijsttrekker te hebben die geen beroepspoliticus is. Ook veel andere kandidaten op de lijst hebben geen ervaring in politiek Den Haag. Volgens Monash gaat het om mensen die de poten in de modder hebben. Zijn nieuwe partij is tegen het verhogen van de AOW-leeftijd en zegt orde te willen scheppen in de migratiechaos. Het weer nog, vanavond en vannacht weinig wind. Er zijn ook opklaringen. In het oosten kan het vannacht min 8 worden. Aan zee vriest het een graad of 2. Morgen enkele wolkenvelden en de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... voor het Ringvaartaquaduct 5 kilometer na een ongeluk. Verder tussen Roelevaar en Zween en Zoeterwoude langzaam rijden... De A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Alsmeer en AMC over 7 kilometer langzaam rijden en stilstaan.